uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist ruim 865.000 euro terug van zes pluimveehouders. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mestfraude. Voor honderden tot duizenden kippen betaalden ze geen rechten. Het OM eist ook werkstraffen, voorwaardelijke celstraffen en boetes. De mestproductie van de kippenboeren in Brabant en Limburg was veel te hoog. Boeren moeten rechten kopen of leasen om een bepaald aantal dieren te mogen houden en de bijbehorende mest te produceren. Het Openbaar Ministerie looft beloningen van 100.000 euro uit... voor de tips die leiden tot de opsporing van twee gezochte criminelen. Het zijn de hoogste beloningen die ooit in Nederland zijn uitgeloofd. De twee mannen die worden gezocht zijn Ridouan T. en Said R. Ze worden ervan verdacht dat ze opdracht hebben gegeven... voor een reeks liquidaties, vooral in de regio's Utrecht en Amsterdam... in een strijd om de macht in de grootschalige drugshandel. Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Aangezien de auteur van het boek buiten de publiciteit wil blijven... nam acteur Kees Huls de prijs in ontvangst. Hij speelt de hoofdrol in de dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint. In 2016 kreeg hij die prijs al met pogingen iets van het leven te maken. Dat gaat ook over de belevenissen van een bejaarde man in een bejaarde tehuis. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnende auteur krijgt 7500 euro, een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman... en een jaar lang gratis eerste klas reizen. Het weer blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt in het binnenland op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Maar aan de kust blijft het boven nul. Morgen is het ook op de meeste plaatsen droog. En dan lopen de temperaturen uiteen van 3 graden in het noorden...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 no doctor Ja, Gregory Isaac. Ja, ik, ik, weet niet, eh, ik weet niet hoe het, eh, hoe met de luisteraars is... maar ik krijg altijd een bijzonder warm gevoel krijg altijd van dit nummer. En eh, ja, hier haal ik mijn kracht uit, hier put ik mijn kracht uit, zeg maar. En eh, ja, ik ben vast niet de enige op deze aardkloot, zeg maar. dit. Ja, Israel Vibration, Strength of My Life. Eh, van de hele band zijn er nog, eh, ja, nog maar twee over, zeg maar. En eh, ze zijn ooit begonnen, jaren geleden. Toen kwamen ze elkaar teren in het, uh, in het Jamaica's, in het, ja, het kinder... hoe noem je dat? weeshuis? Ja, weeshuis. Maar dat was een speciaal geval ehm, van kinderen die bijvoorbeeld daar kinderpolio hadden, zeg maar. Ehm, ze zijn samen opgegroeid met z'n drieën. Ze belanden alle drie op krukjes... En van die drie zijn er nog twee over en ze doen er nog steeds. Ze zijn nu eh, in de 70 en ze staan nog steeds dap op hun krukjes. De podia's, eh, ja, te verstieren, zeg maar, <laughs> zeg wel eens. Want soms zijn ze te stoon om te zingen, maar het blijft leuk. Israel Vibration. Ja, naast mij staat er natuurlijk eentje die gelooft mij weer niet. Ja, ze waren echt gestoomd om te zingen. En dat kwam niet door de ijsberg slaan. Nee, hè? Nee, nee, nee. Overigens, stel even je microfoontje open, zo. Nee. Ja, nee, dan staat hij ook open. Ja, ja, ja. Ja, we zitten hier eh, vanavond met z'n drieën. Uh, normaal eh, ja, doe ik het alleen. Er is dus geen mens die met mij wil werken. Dus ja, het heeft me een hoop geld gekost dit. Om ze hier te krijgen, maar nee, dat was gekheid. Nee. We doen het graag weer. <laughs> Bedankt, hè. Ja, en af en toe dan moet je ze ook een beetje tegemoet komen en zeggen van... oké, weet je wat, dan draai ik ook een plaat die jij leuk vindt. En, eh, nou, kost ook geen enkele moeite. Diana zet de koptelefoon nou even op. Ja hoor. Lekker hoor. Heb je naar nou zin? Ja, zeker. Ja? Goed zo. Ja, Robin hoor ik helemaal niet. Nee. Is bezig. Is bezig, ja. Hij had drie, hij had drie knopjes in zijn zak gestopt. Ja, <laughs> dat vertellen oh, ja. Hij is gek knopjes. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja, en toen lag WhatsApp eh, die lag er volgens mij een beetje uit, want ze komen nu achter elkaar binnen, die berichten. Eh, vandaar, eh, ja, ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval, ja. Irving is ook in de house, thank you. Molly, steer it up. Live at the Lyceum. Nou, nou zie ik wel iemand door de studio en loopt met een koks met op. Het moeten niet gekken worden hier. Eh. Wat is dat hier? Het lijkt wel een restaurant, man. ik was, dacht ik, het is koud, dus ik ga wat warms bijna. ja, dat is je gelukt. <laughs> ik moet eventjes mijn excuses maken. Eh, nou ja, ik kan er eigenlijk ook weinig aan doen. Eh, WhatsApp lag eruit. Dus een hoop berichten heb ik niet gekregen. Ze komen nu achter elkaar binnen. En Dolly, ik heb jouw bericht ook gezien. ja, het is allemaal gebeurd, denk ik. Dus ehm, wat ik zo kon zien. De weg is weer vrij, dus ik hoef het er ook niet meer door te geven, denk ik. In ieder geval bedankt. Checks we hip and true. Tia Donny. Ja. Maar ken jij dat nummer niet, eh, Diana? Nee? Nou, ook maar in de leer dan. Ja. ja. Ik ben er wel bang voor. <laughs> Ik vrees van wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, eh, ik reken helemaal geen lesgeld hoor. Dat, eh, nee? Oh, nou, nee? Dan komt het vast goed. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ben zo blij dat hier geen rookmelders hangen trouwens. Want er staan hier, er staat hier een bak met ja, ballen haak erin. Bak, hè? Ja, die gooit het niet normaal met hem. Doet hij het thuis ook? Nee. <laughs> Wat hoor ik nou, jongen? Wat hoor ik nou? Ja, en nu? Toen was hij stil. toen was stil. was stil. <laughs> hij gaat dan één keer sterk van die microfoon naar staan. Hier ja, ja, ja, ja, ja. Nee jongen, dat geeft helemaal niks. Dat maakt helemaal niet uit. Eh, ja, oké. Ehm, zoals ik net al zei, ik krijg een heleboel WhatsApp-berichten binnen. En eh, er wordt gelijk alweer gevraagd van... Eh, ja, is Bob Marley al geweest? En ja, die is er geweest. Al een tijdje terug. Maar dat geeft niet. Ik zet er eentje klaar van het album Kaya. En nou ja, hier luister maar. me give you heart attack. Give me liquor beers, make me wind up my waist. Give me liquor beers, make me wind up my waist. Love is all I bring. In a khaki suit and ting. Now pop no style. I strictly roots. Now pop no style. I strictly roots. Just see me and the ranking dread. check how oh, we jamming and ting. Love is all... Nou, Diana, ik zeg hem nog één keer. Athea en Donna, onthoud dat maar. Ik ga hem onthouden. Onthoud hem maar, ja. Doe ja, ja, ja, ja. ja, is this love, is this love. Jawel, dit is zeker love. Het is een liefde voor muziek. Jawel, Phil Irie. En dat trekt me de hele dag door eigenlijk. 24-7. Zo, dat is een heleboel Duits. Alles bij elkaar, ja. Ehm, ik kreeg net de vraag van... Eh, eh, ja, wie heb je nou eigenlijk in de studio zitten? Want het is wel een, eh, ja, een, een sidekick. het is geen sidekick, het is gewoon een, een radiocollega. staat met zijn EGA en, en zijn ja, BEGA, zeg maar. Het kind is er nog niet. Het is een BGA. Bij noemt hij nu een Bega, en nu is het bij ons. Ja, wie wat geleerd? Ja. Maar eh, eh, ik, eh, ik zat net de, de Zandvoortse krant, dus zat ik even door te bladeren... en dan kom ik één keer dat potje van jou weer tegen. Hoe, zit dat nou? Even opnieuw, even opnieuw. Want, want ik heb de microfoon niet helemaal oh, opstaan. We zijn ondernemer geworden van het jaar. En met Garage Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort, inderdaad. Ja. De Mike Rustig zeg. Ik bedoel, jullie sponsoren uh, hem ook. Dus vandaar dat ik jullie ook ken. Eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. 41 jaar een begrip. En zo oud zie je er toch helemaal niet uit? Nee, dankjewel. Nee, nee, nee, nee, nee. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ben je net oh, heel was. <laughs> ja, nou, maar jullie, eh, jullie eh, vullen de krant wel weer eh, heel goed. Voorkant, achterkant. Ja. Binnenin ook nog. Ja, pagina 5. Ook nog. Ja. Dus als ik vanavond thuis... <laughs> ja, dat is zo. Dus als ik vanavond thuis kom en ik sla de krant open... en dan zit ik weer gewoon in de studio, zeg maar. Als je me <laughs> even vergeten bent, dan heb je me weer. Ach, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, maar het was wel een happening van de week, hè? Ja, top. Echt. Onwijs Het is, ja. Eh, en een mooi juryrapport wat ze hadden. Ja, de juryrapport, eh, daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Want... Nou, die staat in de krant, pagina 5. Ja, oké. Ik heb dus de krant nog niet gelezen. Ik hoor ze juist dat het op pagina 5 <laughs> staat. Voor alle luisteraars die de krant hebben ontvangen, pagina 5. Ja, en mocht je weten waar, eh, niet weten waar het over gaat... dan moet je even naar de voorkant kijken of naar de achterkant, want dat zien ze ook. Het is eigenlijk te gek voor woorden, jongens. Ja, goed hè. Ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt, denk ik. Buiten een avondvullend programma, ook een krantvullend programma. Het is niet te geloven, ja, ja, ja. Ik zit nu reclame te maken voor de Zandvoortse krant. Vind ik niet erg, het is eh, de enige krant die we hebben. Dus, eh, Daarom. Ja. Ja hoor. Maar goed, eh, wat, wat, wat voor gevolgen heeft dit verder nog voor jullie? gevolgen, dat is niet, is niet het goede woord natuurlijk, hè, gevolgen. Wat gaat er eh, nog gebeuren? Is het dan een plechtigheid? Of uh, worden jullie binnengehaald uh, met de koets en paarden? Of, nee. nee, nee, nee. De Sinterklaas wordt binnengehaald. <laughs> Oh, dat was hem, dat was hem, dat was hem. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, Het, beeld staat gewoon fantastisch mooi op de balie bij ons. ja. Iedereen die ook binnenkomt, altijd even kijken. Even, oh, wat gaaf en super. En, ja, ja, ik, want ik zag dat beeldje op de foto, maar dat was een best ding nog. En ze weegt ook behoorlijk. Dat zal ook wel, ja. ja. Het, eh, het is een massief beeld. Het, eh, ja, dat is een ding neem ik niet zo eventjes mee. Eh, ja. Ja. Maar die heb je gewoon plat liggen, plat op de, op de toonbank. Nee, ze staat op de toonbank. ze staat op de toonbank. Ja, zo hoog is het ook niet. <laughs> Dat weet ik niet, ik heb geen idee. Uh... Ik een centimeter of 50 bij elkaar. Zo? Met sokkeltje. Met sokkel mee. Met een sokkeltje? Met een sokkeltje? Met een steentje. Voetje. Sokkels. Ja, ik kom in een heel andere wereld natuurlijk. <laughs> Een sokkeltje. Ja, jij zit natuurlijk nog in die reggae-flow. Ja, man, weet je. <laughs> Goh. In de ja, ijsbergsla, ja. Geen haringmeisjes. Goh, jongen, weet je. <laughs> Goh, Ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik, vind, ik vind het hartstikke leuk. En de aandacht die eraan wordt gegeven. Eh, het is, het is allemaal positieve aandacht. En, eh, ja, dat vind ik fijn. Iedereen die zich daar ook voor ingezet heeft. Uh, ja. beach promotion, de bank gemeente. Casino, gemeente. Iedereen die zich daarvoor ingezet heeft. Echt chapeau, top. Ja, en dan vergeet, dan, vergeet, dan, vergeet, je één iemand natuurlijk, hè? Jij. Nee, zie je Wim Zandvoort. ja, ja nee. <laughs> Ik bedoel, uh, we hebben flyers uit de lucht, uit uit de vliegtuig gegooid. En Charles Duif, weet je wel, een van de boys. Weet ja, die, ja, die donder zo 500 eh, flies naar beneden boven Zandvoort. Hij zat boven <laughs> Alkmaar, maar dat gaat er niet om. <laughs> hè? Ja, dus. Dan dus zijn ze toch goed terechtgekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook daarom de winst stond daar kant. Ook dat was het. Dat was het, ja. Nou ja, goed, eh, mensen die ik spreek, eh, ja, die, zijn, die zijn er gewoon mee. Dat is een goede keus. En, ja, ik, ik kan niet anders <laughs> als bedrijf bij je aansluiten. dat doe ik dan ook. En uh, goed, maar even terug naar het programma, denk ik. Of had je nog iets op je hart waarvan je zegt van nou... Nou, misschien komt dat straks nog wel. Je weet het niet, hè? Je weet de avond is nog jong. Nou, ik zeg maar zo, Jamaican nice and Take Me Home. Well, dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool. Repeat get a little to them, London cool. Repeat get a little to them, London cool. Repeat again, tell it to them. To London cool, I never get a woman. White woman push them dog in a pram. Dog and post. a wear raincoat, me feel laugh, me be take it for a joke. London cool. Repeat get a little to them, London cool. If I get tell it to them car down in Jamaica, you know a summer, but in a London a pure winter. Every morning me get up when windbreaker. Me no want catch new moon. London cool, repeat again tell it to them London cool. Repeat again tell it to them London cool. Repeat again tell it to them car. Jamaica pass I want hear you. London pass I want hear you. Richland Posse, I want to hear you. Say Birmingham Posse, I want to hear you. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Hear me no star. I would a love to live a land and live a white people life. Drive BMW and a drive Rolls Royce. Every morning me get up, I walk on ice. But me prefer Jamaica to it a paradise. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaican night, Jamaican night, take me home. Country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get tell it them car. Down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a pure winter. Every man me get up wearing windbreaker, me no want catch pneumonia. London cool, ribbit get a little to them London cool, ribbit get a little to them car. Jamaica pass I want hear you. Liverpool Passy, I want hear yo. Manchester Passy, I want hear yo. Miss say London Passy, I want hear yo. Brixton Passy, I want hear yo. Take me home, country road, to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home country road. Whoa, way, whoa, way. Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice, Jamaica nice. Jamaican night, Jamaican night. Me come a London to spend a little time. Me drink vodka, expensive wine. Me sight the pretty girl, them a walk and a wine. But Jamaica, it still on me mind. Said that me long for the golden sunshine. Jamaica nice, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica nice. Jamaica nice, Jamaica nice, London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them take me home country road to the place I belong in Jamaica. That's where I'm from. Take me home, country road. London cool, ribbit get a little them London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita get a little them to London cool and never get no woman. White woman push them dog in a pram, dog and post. A wear raincoat, me have to laugh, me have to take it for a joke. London cool. Ribita get a little them London cool. Ribita ja, is niet te geloven. We zitten hier te genieten van de reggae muziek en uh, ja, er worden ons met foto's om de oren gegooid van... Uh, ja, stukken die in de krant staan over Garage Zandvoort. Over het feest natuurlijk. En ik zag net de foto waarbij Robin... Hè, dus de andere, de andere presentator van dit programma, zeg maar... die een vreugdedansje en het hele podium nodig. Ja. Geef niets. het drug we weer op. Ja, ik heb weer een verzoekje klaarstaan. En dat is van Lee Scratch Perry. En die gaat naar Canada Hamilton. Komt-ie hoor. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. This is a skeleton from outer space having a party. He gonna last all night. Hello, this is the skeleton, Marcus Garvey from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk, drink your drink. Wink you wink and think you think. Drunk you drunk and bonk you bonk. Funk you funk and drunk you drunk. But when you drunk, don't drive. Having a party tonight. It's gonna last all night. Shotgun will be there, pop gun just gone real be there. Drink your drink, drink your drink. Wink your wink and think you think. Drink your drink and drunk your drunk. I say, funk you punk, funk you punk you punk. Funk you funk and drunk you drunk. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International bankers will be there. Drink you drink, wink you wink. Think you think, link you link. Drunk you drunk, but if you drunk, don't drive that will save your life. Repentance just party. It will be a shotgun party, a popgun party all night. Alright, ganja will be there. Ja, ganja. Ik weet helemaal niet dat ze in Canada ook ganja. Ook oh, Canada, ganja. Ja, natuurlijk. Joke, dit was even voor jou. Eh, het was de lange versie. Ik kort hem eventjes in, want anders komt met mijn plaatjes niet uit. En eh, ja... Eh, ik wil Robin ook een heleboel laten zien hoe de mengtafel werkt. Dus ja, dan moeten we toch eventjes het een en ander inkorten. Maar doen we de volgende keer gewoon. Nog een keertje. Gaan we verder met Don Pen. En Diana weet wie Don Pen is. Geen idee. Wacht eventjes. Wat zeg je? Geen idee. Geen idee. Maar als ik hem draai, dan zeg ik, oh, dat is die. Oh, die. Wil je horen? Kom maar op. met Chrissy Heinz. Hij kan You Babe. Deze draad. ik voor iedereen. Ik mag het bijna niet zeggen, maar die gestemd heeft op Garage Zandvoort. <laughs> en zonder jullie had het niet gekund. Nee, ja. En deze is voor Diana. met Lady. Ja, dat ken je natuurlijk ook van Kenny Rogers. En we zetten hem tweede keer erin. En dan heb ik er weer een verzoekje klaarstaan. Jongens, het gaat gewoon door natuurlijk. Dat geeft verder niet. Ik, eh, ik kijk op de klok, het is weer tien voor. Het is weer tien voor, eh, Robin. Het gaat hard, hè? Nou ja. Ah, jammer, jammer, jammer, jammer. Nou, dat geeft niet. Uh, we gaan dit vast nog een keertje doen, denk ik. Wat zeg je? Dat denk ik <laughs> ik denk ook van wel. Jawel, jawel, jawel. Moet niet te lang wachten natuurlijk, anders kan Diana niet mee. Goed. Wat zeg je? Oh, wacht even. Ik doe even de microfoon open. Zo, daar ben je weer. Laat ik hem thuis, kom ik. Ja, dat, kan toch niet? Dan komen met z'n drieën. Vieren dan? Vieren, ook goed. drie, jongens. Ik, word, ik, word, ik raak de tel kwijt. Guns N' Roses van Lucky Dubé. En niet te verwarren met Guns N' Roses Appetite for Destruction. Nee, niet die. Wat zeg je? Dat was wel een heel verschil. Ja, eh, ja ook een snelheid. Ja, ik hou liever van deze hoor, van die ijsberg muziek. Dit vind ik lekkerder. Ja, man. <laughs> ja, we gaan er weer richting de klok van 9 eh, uur alweer. En eh, dat betekent ja, dat we toch weer een beetje gaan, gaan afronden, Robin laatste nummer. Wat is het laatste nummer, denk je? Ik denk het wel. Nou, we gaan even kijken. Er zijn er nog een enorm leuk verzoeknummer. Ja, die moeten wel heel erg snel komen. En uh, ja, tot die tijd zeg ik gewoon uh, Big Mountain. Voor binnen nu en vier minuten. Jawel! Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Mountain. Jongen, jongen, jongen. Niet te geloven. Twee uur er al op. Twee uur reggae. Eh, ja, Robin, hoe vond je het? Ja, top. Super. Ja? ja? Onwijs leuk. Lekker voorbij gekomen en zo? Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij, ja. Je stapt binnen, je draait je om, het is om. Ja, Diana, wakker, in wakker worden. Nee, dat niet Oh. oh, oh. <laughs> Time flies when you're having fun, hè? Ja, ja, ja, ja maar zo is het wel, hè? Zo is het wel. Ik, eh, ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Eh, Echt onwijs leuk. En voor voor herhaling vatbaar. Ja, nou ja, dat is goed. Eh, de volgende keer hebben we de, eh, het Urke Mannenkoor, hebben we dan. Oh, dat kan ook. Ja, ja, ja. dat vrij heftig met die, met die zware toetsen en zo. Dat, eh, ja, nee hoor, nee, nee, nee. nee gewoon eens een keer kijken. Misschien kunnen we een keer een programma aan elkaar draaien. deze zegt van, ja, van alles wat kan ook, hè. Het ja. hoeft niet specifiek één thema te zijn. En, nou, dat komt wel, dat komt wel goed. Dat ik, ik wil jullie in ieder geval bedanken dat jullie er waren vanavond. Ook voor de, voor de bokkenpootjes en de bokkenballen, hè, zeg maar. <laughs> Graag gedaan. Ja, jullie ook bedankt onwijs leuke ervaring. Nou, hartstikke goed. En eh, nou ja, we doen het zeker nog een keer. Zeker. Super. We zijn erbij. Goed zo. <laughs> Dankjewel. Bijna. Ja, rest mij nog eventjes eh, eh, het volgende. Aanstaande vrijdag is er geen boys. En in verband met Sinterklaasfeest en dergelijke... Uh, Charles zijn verplichtingen en eh, ja, ik ook. En eh, ja, ik vind het wel jammer eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. En ehm, ja, wij gaan elkaar allemaal snel weer zien. Horen, dan wel. Ja. Iedereen bedankt voor het reageren van, vanuit Zandvoort en ver over de grens zijn. Ik was er weer bijzonder blij mee.